Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Vannacht is een staart het vuren ingegaan tussen Israël en Hezbollah. Het is de vraag hoe lang dat stand zal houden. In Libanon moeten ze het nog maar zien, merkt correspondent Daisy Moore. Vlak voordat de gevechten stopten zag ze nog weinig blijdschap in de hoofdstad Beirut. Hier geen eh, dansende mensen of eh, feest. Eh, mensen wachten echt af en, totdat het rustig is. En ik denk dat het ook wel heel even zal duren voordat iedereen dat echt gelooft. Want we hebben natuurlijk echt al weken die straaljagers in de lucht. eigenlijk de hele dag drones boven je hoofd. Dus dat zal wel even wennen worden. Tot nu toe lijken Israël en Hezbollah zich aan de afspraken te houden. Inmiddels rijden er ook veel auto's naar het zuiden van Libanon... met mensen die na maanden weer teruggaan naar hun huis. Bij een huis in Eindhoven is vannacht een explosie geweest. De woning is waarschijnlijk door een cobra beschadigd. Eerder op de avond werd een paar kilometer verderop een verdacht pakketje gevonden. Dat bleek een zelfgemaakte bom te zijn. Het is niet duidelijk of die twee dingen in Eindhoven iets met elkaar te maken hebben. In Wales is een Amerikaan opgepakt die al 20 jaar werd gezocht door de FBI. Het gaat om een man die twee aanslagen gepleegd zou hebben op bedrijven in Californië. De directeur van de FBI zegt dat hoe lang het ook duurt, we zullen je vinden. En een comeback waar je u tegen zegt, die maakte Feyenoord gisteravond in de Champions League tegen Manchester City. De Engelse topclub stond na kwart van de wedstrijd met 3-0 voor. Maar daarna sloegen de Rotterdammers in een paar minuten keihard terug, waardoor het alsnog 3-3 werd. Feyenoorders Hansko en Timber konden het na afloop maar nauwelijks geloven. Ja, I, don't, I, still don't know. It's something unbelievable. So. Die speelt tegen, denk wel, het beste team van de afgelopen jaren. Van de wereld eigenlijk wel. En uh, ja, dan kom je 3-0 achter. En dat je dan 3-3 kan maken, dat is, uh, dat is krankzinnig. Feyenoord heeft dankzij het gelijkspel nog goede hoop om de volgende ronde van de Champions League te bereiken. Ze hebben nu 7 punten uit 5 wedstrijden. En het weer nog een grijze dag met heel veel regen. Later vandaag trekt er een storm voorbij, dus dan krijg je bij alle nattigheid ook nog eens veel wind. Het wordt vandaag een graad of 9.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 Afgesproken is dat er 60 dagen niet wordt gevochten. Bij een woning in Eindhoven is vannacht een explosief afgegaan. Daarbij raakte niemand gewond, maar de woning is wel beschadigd, zegt de politie. En er rijden vandaag de hele dag geen treinen tussen de stad Groningen en het oosten van de provincie. ProRail herstelt de verzakking onder het spoor in de stad Groningen. Het weer op steeds meer plekken regen. Later vandaag trekt een storm langs de kust. En dan gaat het ook voorzwaaien in het hele land. Het wordt een graad of 9.